Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er komen betere seinen op de plaats van de treinbotsing in Amsterdam en de bijna botsing in Utrecht. Minister Schultz van Hagen heeft dat beloofd aan FNV-bondgenoten. ProRail installeert een verbeterde versie van het systeem dat een trein laat remmen als de machinist een rood sein negeert. De treinen worden nu ook stopgezet als ze langzamer rijden dan 40 km per uur. FNV-bondgenoot is er blij mee, maar legt de toezegging nog wel voor aan de leden. De bond had gedreigd met acties als er niets gebeurde. Eurocommissaris Reen heeft grote waardering voor het begrotingsakkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie gisteren sloten. In een verklaring stelt hij dat Nederland daarmee een krachtig signaal van vastberadenheid afgeeft. Nederland moest voor 30 april begrotingsvoorstellen inleveren en heeft vandaag het akkoord naar Brussel gestuurd. In de peilingen leveren de VVD en de PvdA vandaag in. Bij Ipsos Sineveet verliest de VVD drie zetels ten opzichte van vorige week, bij Maurice de Hond twee. De PvdA gaat er bij Sinovet twee zetels op achteruit en bij de Hond vijf. De drie partijen die met CDA en VVD een akkoord sloten gaan er alle drie op vooruit. Opvallend is dat GroenLinks bij de Hond drie zetels wint, waarbij Sinovet gelijk blijft. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Friedrich verwacht dat Europese politici niet naar het EK voetbal in Oekraïne gaan. Als de Oekraïense oud-premier Timoshenko geen betere behandeling krijgt. Ze zou worden mishandeld in de gevangenis waar ze zit wegens staatsondermijnende activiteiten. Volgens Berlijn is het proces een politieke afrekening. Het Duitse postorderbedrijf Neckerman schaft de papieren catalogus af. En daardoor verdwijnen 1400 van de 2500 banen. De directie vindt dat het geld voor de website wordt verspild aan de papieren catalogus. 80% van de bestellingen bij Neckerman wordt via de website gedaan. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Groningen de Graafschap eindigde in 1-1.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 Let me ask you a question. What time is love? What not hallucinate, exaggerate, I devastate. We had to pass the pyramid blaster. The jams are here, it's what you've been after. I make you shake to, break you, take to, right in the path of what they call the moo moo.